En ook Thijssen met het NOS-journaal op een vijfde plaats. Nederland deed niet mee aan deze finale. Treintje Oosterhuis kwam afgelopen dinsdag niet verder dan de eerste halve finale. Volgend jaar wordt het Songfestival door Zweden georganiseerd. De Ieren hebben in een referendum met een ruime meerderheid voor het homohuwelijk gestemd. Meer dan 60% van de kiezers vindt dat mensen van hetzelfde geslacht moeten kunnen trouwen. Ierland is het elfde Europese land dat het huwelijk openstelt voor homoseksuelen. Het Ierse parlement zal de wetswijziging waarschijnlijk in juli doorvoeren. Door extreme temperaturen zijn de afgelopen week in India meer dan 100 mensen om het leven gekomen. Op sommige plaatsen werd de afgelopen dag een recordtemperatuur gemeten van 48 graden Celsius. De meeste doden vielen in de zuidelijke deelstaten waar het al weken veel warmer is dan gebruikelijk. Het totale dodental vanwege de hitte daar staat op ruim 300. Naar verwachting duurt het nog een week voordat de moessonregens verkoeling brengen. In Burundi is een oppositieleider doodgeschoten. Hij werd bij zijn huis in de hoofdstad Bujumbura door onbekende schutters die in een auto voorbijreden, onder vuur genomen. Zijn bodyguards werden daarbij ook gedood. De spanningen in Burundi lopen steeds verder op in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. De president wil een derde termijn, maar veel mensen staan daar niet achter. Demonstraties worden met harde hand neergeslagen. Daarbij zijn zeker 20 mensen omgekomen en meer dan 430 gewond geraakt. Inmiddels zijn door het politieke geweld meer dan 100.000 Burundezen gevangen vlucht naar buurlanden. Het weer. Vannacht wordt het vooral in het noorden en midden van het land koud, met op veel plaatsen vorst aan de grond. Komende dag is het zonnig en wordt het 17 tot 20 graden.